Uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Op de rampplek van vlucht MH17 zijn opnieuw stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen gevonden. De vondst is gedaan door leden van de Nederlandse repatriëringsmissie. In de Oekraïnse stad Kharkov zullen experts een eerste check uitvoeren. Daarna worden de resten naar Nederland overgebracht waar de slachtoffers worden geïdentificeerd. Artsen hebben onderling medische gegevens uitgewisseld van mensen die daarvoor geen toestemming hadden gegeven. Dat blijkt uit een steekproef van het College Bescherming Persoonsgegevens. Bij acht van de 149 onderzochte dossiers kon niet worden aangetoond dat patiënten toestemming hadden gegeven. Het systeem is aangepast. Een man uit Utrecht is onterecht veroordeeld voor drie autokraken. Zijn DNA was verwisseld met dat van een ander. De man bleef zo stellig ontkennen dat de officier van justitie besloot om zijn DNA-profiel nog een keer te controleren. Hieruit bleek dat er een fout was gemaakt. Er waren verkeerde stickers op de DNA-monsters geplakt. Het NFI heeft excuses aan de 25-jarige man aangeboden en is bereid de schade te compenseren. De vereniging woekerpolis.nl begint namens 75.000 mensen een rechtszaak tegen verzekeraar Reaal. Volgens de vereniging gebruikte Reaal in de jaren 90 een computerprogramma om consumenten doelbewust te hoge rendementen voor te spiegelen. Reaal heeft in het verleden al regelingen getroffen om klanten te compenseren, maar de gedupeerden zijn ontevreden over de hoogte van de schadevergoeding. Er komt zondag definitief geen volksraadpleging over een eventuele onafhankelijkheid van Catalonië. Het Spaanse constitutionele hof heeft de stembusgang verboden en de Catalaanse autoriteiten opgedragen om de voorbereidingen te staken. Het is onduidelijk wat er nu zondag gaat gebeuren. De Catalaanse regering wil toch vasthouden aan inspraak van het volk.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 Vooral in het midden van het land is de avondspits drukker dan gebruikelijk. Er staat ruim 200 kilometer file. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Eembrugge en Barneveld 12 kilometer. Door een technische storing is de spitsstrook daar dicht. De andere kant op tussen Hoevelaken en Eembrugge 5. A2 van Den Bosch naar Amsterdam tussen knooppunt Oude Rijn en Maarsen 5 kilometer na een ongeluk op de parallelbaan. Twee rijstroken zijn dicht. A4 Amsterdam richting Den Haag bij het Ringvaartaqueduct 5. A10 Zuid richting Den Haag voor knooppunt De Nieuwe Meer 5. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarsbergen en de afrit Oosterbeek 9. A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Noord 5. A15 naar Europoort bij Spijkenisse 5. A27 vanuit Almere tussen Eemnes en Beeldhoven 6.